de lampen op en neer. Ja, daar gaat hij nog een keer. Van links en naar rechts. En we zingen alles mee, karaoke op tv. In ons stamcafé. Het is al bijna half tien en gezellig bovendien. Want we voelen ons hier thuis. Ja, we zullen ga nog niet naar huis. Kom zet de tijd maar even stil, omdat ik niet naar huis toe wil. Het is hier tot veel te gezellig en we hebben altijd lol. Kom zet de tijd maar even stil. Ja. ¡Gracias!